Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Na Florida en Mississippi hebben ook de Amerikaanse staten Louisiana en Alabama de noodtoestand afgekondigd vanwege de naderende storm Isaac. Onderweg naar de Amerikaanse kust dreigt Isaac uit te groeien tot een orkaan van de tweede categorie met windsnelheden tot 177 km per uur. Door de noodtoestand kan de overheid makkelijker voorzorgsmaatregelen nemen en hulp bieden waar dat nodig is. In de Golf van Mexico worden steeds meer medewerkers van boordplatforms geëvacueerd. Het lijkt erop dat Isaac woensdag over New Orleans in Louisiana trekt. En dat is dan precies zeven jaar na de verwoestende orkaan Katrina. Die kostte aan meer dan 1800 mensen het leven. Een deel van het personeel van een verpleeghuis in Amsterdam gaat vandaag niet aan het werk om te protesteren tegen de hoge werkdruk en wat de Abfacabo FNV noemt doorgeslagen flexibilisering. Het gaat om 25 mensen van de facilitaire dienst van een woonzorgcentrum van de Osira groep. De bewoners worden zoals normaal verzorgd en ook de kamers worden schoongehouden. Volgens Abfacabo FNV is het de eerste keer dat verpleeghuispersoneel staakt. Morgen is er ook een actie, dan van thuiszorgpersoneel van Faveo in Rotterdam. En daarnaast komen er ook nog onaangekondigde acties. Een groot natuurgebied op Curaçao is vervuild met olie. Drie toeristenstranden aan de zuidwestkant van Curaçao zijn besmeurd. De olie komt waarschijnlijk uit een tank van de olieoverslagplaats aan de Bullenbaai. Volgens omwonenden stroomt er al een week olie het natuurgebied binnen. De overheid van Curaçao en de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA zouden pas hebben gereageerd toen een milieuorganisatie onder meer de NOS had ingelicht. Schoonmaakploegen van de raffinaderij zijn bezig de olie op te ruimen. De precieze omvang van de vervuiling is nog niet bekend.